Jan van der Putten met het NOS-journaal. De recherche heeft inderdaad te... Maar Nederland is geen narco-staat, zegt de Amsterdamse politiechef Albersberg. Hij reageert op een onderzoek van politiebond NPB. In dat onderzoek zeggen rechercheurs dat de meeste zaken blijven liggen... en dat drugscriminelen het voor het zeggen hebben. Albersberg erkent wel dat door drugshandel een parallele economie ontstaat. Mensen die illegaal in Nederland zijn zitten nog vaak te lang in vreemdelingendetentie, zegt Amnesty International. Ze kunnen worden vastgezet vlak voordat ze het land worden uitgezet. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie duurt het vaak langer. Zo zat een Soedanees 500 dagen vast voor hij Nederland kon verlaten. Een woedende menigte heeft in India twee mensen gelincht. De twee werden verdacht van de verkrachting en dood van een meisje van vijf vorige week in het noordoosten van het land. De verdachten werden door de politie vervoerd in een konvooi. Volgens Indiase media dwongen menigte van duizend mensen het konvooi tot stoppen en werden de verdachten doodgeslagen. In Veen is een leider van motorclub No Surrender opgepakt. De man van 54 wordt verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie... en verder van mishandeling, diefstal en afpersing. Eerder pakte de politie al twee andere leiders van No Surrender op... onder wie voorman Henk Kuipers. Een rechtbank in Thailand heeft de Japanse zakenman de voogdij toegewezen over zijn 13 kinderen. Die liet hij in 2014 verwekken bij draagmoeders. Aanvankelijk mocht de man de kinderen niet in huis houden. Ze werden door de Thaise autoriteiten in pleeggezinnen geplaatst. Nu zegt de rechtbank dat het belangrijk is dat de 13 kinderen bij hun vader opgroeien. Het weer, droog en geleidelijk steeds meer zon.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 Tussen Purmerend Zuid en knopen Zaandam nog een half uur vertraging. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afwet Volendam en Amsterdam Hemhavens ook een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten extra. Daar staat een kapotte vrachtwagen.